Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Oekraïne is van plan de productie van drones dit najaar te verhogen. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie. Rusland wordt steeds vaker met drones aangevallen. Moskou zegt dat het afgelopen week 281 Oekraïense drones heeft vernietigd. Hoewel Oekraïne niets over zulke aanvallen zegt... kondigt de minister dus wel aan de productie op te voeren. De Amsterdamse universiteiten en hogeschool overleggen over mogelijke maatregelen tegen studentenvereniging Langs. Een herendispuut van die vereniging is in opspraak geraakt door een ontgroening... waarbij nieuwe leden punten konden verzamelen. Onder meer door seks te hebben en iets te stelen. Langs heeft het dispuut inmiddels geschorst... maar mogelijk volgen er toch sancties tegen de vereniging. De Soedanese hoofdstad Khartoum is twee dagen achter elkaar getroffen door luchtaanvallen en beschietingen. Gisteren vielen er volgens activisten zeker 20 burgerdoden. Vandaag zouden vijf burgers om het leven zijn gekomen. In Soedan wordt al bijna vijf maanden gevochten tussen het regeringsleger en de RSF-militie. Er zijn al duizenden doden gevallen. Max Verstappen had er geen rekening mee gehouden dat hij dit seizoen 10 Grand Prix achter elkaar zou winnen. Dat zei hij na afloop van zijn overwinning in Italië, waarmee hij het record vestigde. Verstappen prees vooral het team van Red Bull, dat elke race heeft gewonnen. De twee keer dat Verstappen dit seizoen niet won, ging de overwinning naar zijn ploeggenoot Perez. De Nederlandse voetbalsters hebben op het EK brons veroverd. Oranje won in Brussel in de troostfinale van drievoudig kampioen Italië in drie sets. Turkije is de winnaar van het EK. Servië werd vanavond verslagen in vijf sets met 3-2. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Wel kan er wat mist of nevel ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen is het zonnig met wat sluierwolken. Het wordt dan 24 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. Web nu tussen app en vloed. begin the day. Something happened along the way. What used to be happy was sad. wrong, oh baby, wasn't right. We tried to find what we had. Till the sadness was all we shared.